Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nederland en Turkije Er komt weer een Turkse ambassadeur in Den Haag... en er gaat weer een Nederlandse ambassadeur naar Ankara. Dat zei minister Blok aan de Tweede Kamer. De relatie tussen Nederland en Turkije was slecht sinds maart vorig jaar. Toen verbood Nederland twee Turkse ministers om hier campagne te voeren voor president Erdogan. Dat leidde ertoe dat beide landen hun ambassadeur terugriepen. Volgens Blok heeft hij nieuwe gesprekken gevoerd met zijn Turkse collega en worden de betrekkingen genormaliseerd. De Amerikaanse president Trump begint mogelijk een totale handelsoorlog tegen China. In een interview met de zender CNBC dreigt Trump met nieuwe heffingen... die kunnen oplopen tot 500 miljard dollar. Dat zou erop neerkomen dat de VS alle Chinese producten gaan belasten. Er zijn al heffingen van kracht, maar die zijn een fractie van waar Trump nu mee dreigt. In het interview zegt de president dat Amerika lang genoeg bestolen is door China. De recreatieorganisatie achter de Maarseveense plassen is niet aansprakelijk voor de dood van een jongen van 14 zonder zwemdiploma, die drie jaar geleden verdronk. De rechtbank heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door zijn ouders. Die zeiden dat strandwachten laks waren na de melding van de vermissing, maar de rechtbank oordeelt anders. Ook deugde de bebording en beleiding bij de Maarseveense plassen. De Russische geheime dienst FSB heeft een inval gedaan in een onderzoeksafdeling van ruimtevaartorganisatie Roscosmos. De FSB vermoedt dat een medewerker geheimen over hypersonische wapens heeft gelekt aan westerse spionnen. Ongeveer tien werknemers van het bedrijf worden ondervraagd. De ruimtevaartorganisatie zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. President Poetin zei tijdens zijn jaarlijkse toespraak in maart dat Rusland nieuwe hypersonische wapens heeft.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 Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground, cause my style's like a chemical spill. These my rhymes you can vision and feel.